Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-vicepresident Mike Pence heeft in Washington getuigd over de kapitoolbestorming. Dat melden Amerikaanse media. Hij zou achter gesloten deuren urenlang zijn ondervraagd... over de rol van toenmalig president Trump bij de bestorming. Justitie had Pence eerder dit jaar gedagvaard. Advocaten van Trump probeerden bij de rechter te voorkomen dat Pence zou getuigen... maar werden deze week definitief in het ongelijk gesteld. In Rozenburg bij Rotterdam is gisteravond een man doodgestoken. Het gebeurde op het Raadhuisplein, waar eerder op de dag nog een vrijmarkt was. Volgens de politie ging aan de steekpartij een ruzie vooraf, waarover is onduidelijk. Agenten hebben meteen een verdachte gearresteerd. Ondernemer Gerard Sanderink wordt waarschijnlijk voor langere tijd buitenspel gezet... bij bouwbedrijf Structon en ingenieursbureau Oranjewoud. De Raad van Commissarissen heeft bij de rechter een verzoek ingediend... om zijn schorsing als topman te verlengen... en hem ook als eigenaar op afstand te zetten. Met verschillende affaires zou Sanderink de reputatie van de bedrijven schaden. Het Soedanese leger en de RSF-militie hebben afgesproken dat ze hun wapenstilstand met nog eens 72 uur verlengen. Bij de onderhandelingen daarover waren Amerika en Saoedi-Arabië betrokken. Het bestand is wankel, maar dankzij de relatieve rust... konden deze week veel buitenlanders uit Soedan worden geëvacueerd... onder wie meer dan 100 Nederlanders. Maar in de westelijke regio Darfur lijkt het geweld juist te escaleren. De vrouwen van FC Barcelona hebben voor de derde keer op rij de finale van de Champions League bereikt. In Camp Nou werd het 1-1 tegen Chelsea. En dat was na de 1-0 overwinning van vorige week genoeg om door te gaan. In de finale op 3 juni wacht Arsenal of Wolfsburg. Het weer, hier en daar regen, minima tussen 4 en 7 graden. Overdag veel bewolking met soms wat regen. Later wordt het vanuit het zuidwesten droog met soms zon. En bij een stevige westenwind wordt het 12 tot lokaal 17 graden.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 Said you're gonna find your way out of the Wild Wild Wood. Het ritme, ritme. van ZFM. I haven't ever really found a place that I call stick around quite long enough to make it. I apologize, once again, I'm not in love.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 twerk Elo shawty kom, breng het kom Geef het kom, bitch bij Rihanna Kom, work, work, work Oh, elo shawty kom, zag het kom Was het kom, buk het kom, druk het kom Doe het kom, twerk Elo shawty kom, breng het kom Geef het kom, bitch bij Rihanna Kom, work, work, work Forza!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 Kennen ze mijn naam. Zingen ze mijn naam. Ik pak op in mijn zaal. Ben een ballen van een jaar. En Shawty geeft me hoop. Prijs je favoriete rapper. Ik vertel me dat het zijn. die al geloofde in de dream Ik weet nog hoe we starten op de bodem, ja we waren zeker tien.